die morgen het openbare leven lam moet leggen. Het is een nieuw protest tegen de plannen van de regering... om de minimumpensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62. Van de treinen rijdt nog maar een kwart tot de helft... en ook het metroverkeer in Parijs is beperkt. De internationale treinen, zoals de Thalys en de Eurostar... rijden wel volgens dienstregeling... Ook het vliegverkeer is getroffen. Naar verwachting 40 tot 50 procent van de vluchten naar de Parijse luchthaven zal worden geannuleerd. Verder zal er op de meeste scholen geen les worden gegeven. De pensioenplannen leidden twee weken geleden al tot massale demonstraties... waaraan meer dan een miljoen mensen meededen. De luchtmacht wil de vliegbasis bij Eindhoven en Woensdrecht vaker gebruiken bij helikopteroefeningen. Nu wordt er nog vooral geoefend vanaf de basis bij Gilserijen en het aantal klachten over geluidsoverlast is daar sterk toegenomen. Voor de korte termijn wordt bij Gilserijen over dun bevolkte gebieden gevlogen. Voor oefenvluchten vanaf Eindhoven en Woensdrecht is eerst nog overleg nodig. VN-topman Ban Ki-moon heeft een plan gepresenteerd om de levens van 16 miljoen kinderen en moeders te redden. Er is een bedrag van bijna 30 miljard euro mee gemoeid. Dat is toegezegd door regeringen, bedrijven en stichtingen. Minder moeder- en kindsterfte is een van de zogeheten VN-millenniumdoelen die in 2015 moeten zijn gehaald. Tot nu toe is er weinig vooruitgang geboekt. Ajax heeft zich makkelijk geplaatst voor de vierde ronde van de KNVB-beker. De titelhouder versloeg MVV met 5-0. FC Utrecht won van de Graafschap, maar deed het pas na strafschoppen. Na de verlenging stond het 1-1. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een mistbank. Overdag eerst vrij zonnig. In het westen neemt de bewolking vrij snel toe, gevolgd door buien. In het oosten blijft het tot aan de avond droog en het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. song. cha cha is ZFM.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 I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't? easy